De beweging, die door het Westen wordt gezien als de belangrijkste Syrische oppositiebeweging, is er verdeeld. De coalitieleden zijn het onder meer oneens over de voorwaarden waaronder het regime van president Assad meedoet aan de top. Ook heeft een deel van de groep de steun aan de leider ingetrokken. De coalitie wil nu volgende week stemmen over deelname aan de vredestop in Genève, die op 22 januari wordt gehouden. Zeker 80 voormalige politieagenten en brandweerlieden in New York worden ervan verdacht dat ze onterecht een uitkering hebben gekregen. De hulpverleners zijn arbeidsongeschikt verklaard na de 11 september aanslagen, maar volgens de openbaar aanklager mankeren ze niets. Op Facebookpagina's van de verdachten is bijvoorbeeld te zien dat ze inmiddels ander werk doen. In Dordrecht zijn de afgelopen avond tegenover het stadhuis schoten gelost. Niemand is gewond geraakt. Ook is niemand gearresteerd. Volgens de politie loste een man op een fiets rond 9 uur een aantal schoten in de lucht. Getuigen zagen het gebeuren. De man fietste door zonder om te kijken. De politie heeft ook meerdere kogelhulzen aangetroffen. Volgens een ooggetuige zijn er zeker vier hulzen gevonden. China heeft het verbod op de verkoop van spelcomputers opgeheven. In 2000 deed het land de computers in de ban... omdat ze negatieve effecten zouden hebben op de geestelijke gezondheid van jongeren. Al jaren worden populaire spelcomputers als Xbox, Playstation en Wii in Chinese fabrieken geproduceerd. Maar konden Chinezen de apparaten zelf niet kopen. Het is de vraag of ze massaal naar de winkel rennen nu het verbod is opgeheven. Voor veel Chinezen zijn de spelcomputers veel te duur. Het weer vannacht trekt de regen over het land. De temperatuur zakt tot een graad of 7. Overdag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het blijft zacht, zo'n 11 graden.